Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Reu van Griekenland heeft zijn kabinet in spoedzitting bijeengeroepen. Zijn positie wankelt nu er steeds meer verzet komt tegen het voorstel om een referendum te houden over het Europese steunplan. Vandaag sprak minister Venizelos van Financiën zich uit tegen een referendum en ook in de PASOK-partij steeds meer kritiek. Het is onzeker of het kabinet nog een meerderheid heeft. Papandreou kondigde deze week volledig onverwacht een referendum aan. Daarin zou de bevolking zich moeten uitspreken over de voorwaarden die de Europese Unie heeft gesteld aan een financiële reddingsoperatie voor Griekenland. In de Franse badplaats Cannes komen de wereldleiders bijeen voor de top van de G20. Hoewel er meer dingen op de agenda staan, is de eurocrisis het belangrijkste gespreksonderwerp. Vannacht zeiden Merkel en Sarkozy voor het eerst openlijk dat de Grieken uit de euro kunnen stappen als ze dat willen. Als er een Grieks referendum komt, zou die vraag volgens hen de inzet moeten zijn. Rusland gaat de Verenigde Staten vragen om de terugkeer van de wapenhandelaar Victor Boet. Die werd gisteren schuldig bevonden aan pogingen om zware wapens te verkopen aan de Colombiaanse terreurgroep FARC. Hij werd in 2008 gearresteerd in Thailand. Volgens Rusland heeft Boet geen eerlijk proces gehad. Zo zou hij tijdens zijn detentie onder extreem zware druk zijn gezet en is er twijfel aan het bewijs. Boet, vroeger officier in het Sovjetleger, zou miljarden hebben verdiend in de illegale wapenhandel. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar een bedrijf dat mannelijke prostituees inzet. Er werken, er werken elf zogeheten she-mails voor het bedrijf. Dat zijn mannen met vrouwelijke geslachtskenmerken. Ze komen allemaal uit Latijns-Amerikaanse landen. Het bordeel is gevestigd in de buurt van Amsterdam en heeft geen vergunning. De twee eigenaren zijn een Fransman en een Roemeen. Het weer overwegend bewolkt en in het westen kans op regen. Het wordt zo'n 16 graden, ook morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan al files op de A1 e van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Knopen Diemen 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De wisselstrook is dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Knopend Raasdorp 4 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Reewijk. Er staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor knooppunt Gouwen staat 7 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer.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 It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.